Jan van der Putten met het NOS-journaal. In meerdere landen worden vandaag de maatregelen tegen het coronavirus versoepeld. In Duitsland mogen kleine winkels weer open en gaan eindexamenleerlingen weer naar school. Ouders in Noorwegen kunnen hun kinderen weer naar het kinderdagverblijf sturen. En in Polen gaan de parken weer open. Zwemmers en surfers kunnen weer terecht op een deel van de populaire stranden in Sydney in Australië. Zonnebladen blijft verboden. En ook in India worden de regels wat versoepeld. Zo mogen boerenbedrijven in India weer open en komt het goederenvervoer weer op gang. Op Schiphol is een vliegtuig uit China geland met 800.000 mondkapjes aan boord. Minister Van Rijn was erbij om ze in ontvangst te nemen. De spullen komen uit Shanghai, waar de kwaliteit door Nederlanders is getest. De lading is onderdeel van een luchtbrug tussen Nederland en China. De komende weken landen dagelijks vluchten met mondkapjes, beschermingsmiddelen, isolatiejassen en brillen uit China. Er worden de komende vijf dagen bij elkaar zo'n 6 miljoen mondkapjes verwacht. Veel Nederlanders denken dat hun woon-werkverkeer en hun manier van werken blijvend veranderen door de coronacrisis. Zo'n 44 procent van de Nederlanders is door de crisis begonnen met thuiswerken of doet dat vaker dan vroeger. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. De ervaringen met thuiswerken zijn overwegend positief... en een kwart van de thuiswerkers verwacht het te blijven doen. Het aantal incidenten met vuurwapens is vorig jaar toegenomen met 12 procent... ondanks een strengere aanpak van de illegale wapenhandel. De politie en het Openbaar Ministerie zeggen dat ze zich zorgen maken. De politie telde 646 schietincidenten, 79 meer dan een jaar eerder.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 Ik heb diabetes type 1. Prikken, meten, spuiten, eten. Prikken, meten, spuiten, eten. Prikken, meten, spuiten, diabetes voor Bloem. Help haar en 1,2 miljoen anderen. Geef op diabetesfonds.nl. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. más me haces falta.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 Oh, oh give me Esther. like in the song, remember? If you love somebody, set them free. Well, that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. So you'll always be my friend darling.